Vijf uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Egyptische president Morsi gaat eind deze maand naar Teheran. Het is voor het eerst in meer dan 30 jaar dat een Egyptisch staatshoofd Iran bezoekt. De landen lagen met elkaar overhoop sinds 1979, toen Egypte Israël erkende... terwijl in Iran juist de Ayatollahs aan de macht kwamen. Sinds Morsi werd gekozen tot president van Egypte is er toenadering tussen de twee landen. Morsi werd al snel gefeliciteerd door zijn Iraanse ambtgenoot Ahmadinejad. De Egyptische president gaat naar Teheran voor een internationale conferentie. In Rotterdam hebben sportvissers gistermiddag de fiets van een vermoord meisje gevonden. Het meisje van 17 werd vorige week donderdag doodgestoken. Haar lichaam werd gevonden in de buurt van het Sparta-stadion. Een jongen van 15 uit Rotterdam zit vast in de zaak. De politie was nog op zoek naar de fiets van het meisje. Sportvissers zagen de oranje fiets liggen op de bodem van de Schie... ongeveer anderhalve kilometer van de plaats waar het lichaam is gevonden. Ongeveer tien Japanse activisten hebben voeten aan wal gezet... op een omstreden eilandje in de Oost-Chinese zee. Ze zwaaiden er met de Japanse vlag tot ergernis van China. De Senkaku-eilanden staan onder Japans bestuur... maar ook China en Taiwan maken daar aanspraak op... Bij de onbewoonde eilandjes is mogelijk veel olie en gas te vinden. Er zijn geregeld incidenten geweest, onder meer afgelopen week... toen, toen Chinese activisten op een van de eilanden de Chinese vlag hezen. Japanse nationalisten besloten erop een vloot met 150 activisten naar de eilanden te sturen. China tekende meteen protest aan en de Japanse autoriteiten verboden de activisten aan land te gaan. Tien van hen wisten toch zwemmend het grootste eiland te bereiken. Ze zijn opgepakt en worden nu verhoord. Het weer, het wordt opnieuw een tropische dag... met maxima van 30 graden langs de kust tot 34 in het binnenland. In de loop van de avond kan er lokaal een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. BNN. 4 Crack the playlist. beetje uitgegeten hoor, zijn we wel. We gaan eens een paar mooie muziekdingen eh, draaien. En als je suggesties hebt voor wat we zouden moeten draaien in deze Crack the Playlist... dan hoor ik het graag. Het, zijn, eh, is een uurtje lang jouw muziek, dus uh, waar heb je zin in? Wat vind je nou echt bij de dag passen? Wat vind je nou echt bij deze nacht passen? Bij het lekkere weer, bij de tropische, tropische temperaturen.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 kun je hem doorbellen via 0800 Krijg je de liefdalige René aan de lijn. het is haar laatste avond trouwens deze nacht. Laatste avond deze nacht, deze ochtend. Ehm, dus die krijg je dan aan de lijn 0800 Maar je kan ze ook stellen via, of ook aanvragen via de Twitter... Peter die vraagt voor uh, Kylie. Kylie Minogue zou dat wel zijn met Chocolate. Die heb ik volgens mij niet. Maar... En diezelfde Peter vraagt ook iets van John Legend aan. Tonight. Hmm, weet niet, maar zou kunnen. Ga ik even voor je naar op zoek. En eh, Johan Klotje, die zegt uh, Asia met Heat of the Moment. Want dat past wel heel goed bij, eh, bij de temperatuur. Ik zal even kijken of ik die heb. Ja, die heb ik hier. En Jules, die vraagt via Twitter... The times are changing. Laat even weten van wie, Jules. Dan kan ik hem misschien zo meteen voor je draaien. Wat zou jij willen horen? Laat het weten. 0800-1121. Deze komt dus voor Johan Klotje. Heat of the Moment van Asia. to be so bad to you. One thing I said that I would never do. A look from you and I would fall from grace, and that would wipe the smile right from my face. one thing led to another. We were young, and we would scream together, songs unsung. heart was holding charm for you. You can concern yourself with bigger things. You catch a full and ride the dragon's Asia en de heat of the moment. De telefoon staat rood gloeiend, blijf gewoon bellen, komt allemaal goed. We zijn ook de straat op gegaan om te vragen, wat zou jij willen horen? Eh, iets van Cresip. Even kijken. Happiness van uh, Sparrow. Heet die? John, ehm, Hoe heet die kerel? Sparrow, iets Sparrow. Ja, eh, omdat ik gewoon een lekker zomers vrolijk nummertje vind. aangevraagd door de mensen op straat. We zijn ook de straat op gegaan. Eh, Sam Sparrow, zo heet die man. En Happiness, zo heet het liedje. we zijn eh, heel veel muziek aan het draaien deze nacht. En eh, jij kunt ze doorgeven, dus bel. En wie weet hoor je dan je favoriete plaats voorbij komen. Deze kwam via Davy. Die wilde Kylie ook horen samen met Nick Cave. En Where the Wild Roses Grow. They call first day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. For her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild. When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man. at the tears that run down On the second day I brought her a flower She's more beautiful than any woman I've seen I said, do you know where the wild roses grow So sweet and scarlet and free day he took me to the river. He showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist. On the last day I took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind lied as a thief, and I kissed her goodbye said all beauty must die. And I leant down and planted a rose between her teeth. They call me the wild rose, but my name was Eliza Why they call me, I do not know. Zo. René werd even helemaal crazy. Lucy van alle mensen die belden, kunnen leren zeg. Hey. deze, ja, niemand kan slapen natuurlijk ook met dit weer. Hè. Dus iedereen is wakker en iedereen die denkt van... oh, top, ik ga even een liedje aanvragen. We hebben even een verzameling gemaakt hoor. Uh, zometeen nog eh, eh, Simone van The Kick voor Remco uit mijn hoofd. Remco inderdaad. En Peter vroeg een plaatje aan via Twitter. Goedemorgen Peter. Ja. Hey, goeiedag. Jij hebt een leuk feestje gehad geloof ik, of niet? Ja, ik heb een heel leuk feestje gehad. Loosrechtse Plassen. Oh, lekker. Bij, het, eh, bij, het, eh, bij een hotel van uh, Golden Tulip daar. Oh, lekker. Dus je bent hebt de hele dag, de hele avond lekker aan het water gezeten? Ja, van 4 uur tot vannacht 2 uur. Oh, heerlijk, heerlijk. Dus leuke DJ's erbij, het was echt superfeest. Ja, nou... Iedereen, iedereen in het bed? Oké. Dus dat was echt eh, knallen. Ja, lekker zeg. En het was een soort, eh, was het een soort themafeest of dat niet? Of eh, gewoon een leuk feest? Nou nee, het was, ja, het was iedereen in het wit in principe. Dus ja, het is vlak bij jullie in de buurt, bij Hilversum. Ja, ja, is om de hoek hier. En het was, ja, het was gewoon hartstikke leuk. Ja. Ja, dan kun je een dus, goed feestje vieren. Ook wel lekker dat het dan aan het water is. Dan word je, en dan word je ook lekker een beetje rozig van en zo. Van de zon en van het lekkere weer. Heerlijk. Eh, een beetje wind en zo. Het <laughs> maakt het gewoon eh, allemaal compleet. En eh, de DJ draaide dus één bepaald liedje. Dat was John Legend met Tonight. Die, die draaide die juist niet. Oh, die dus, draaide die niet? het, was een beetje, het was een beetje dat trendsachtige. Ja. Ja, en Tonight, dat is gewoon een mooi nummer. Dat heb ik hier op mijn iPad staan. Dat is gewoon, dat draai ik regelmatig. Dat is ja. zo'n schitterend nummer. Je dacht van, daar, moeten andere mensen ook maar eens kennis mee maken eigenlijk. Ja, ja, ja. Ah, oké, heel goed, heel goed. Ik ga hem voor je draaien, Peter. Dankjewel voor je suggestie. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel en nog een fijne nacht, hè. Ja, jij heel veel eh, fun nog met eh, de uitzending. Dat komt helemaal goed, dankjewel, hè. Oké, okay. hoi. Tonight van John Legend. me fix that, twist that. cigarette smoke and now the bed's broke. So what we gonna do now? Round two now. Work it out, then we cool down, cool down. Knowing me and you got that mental telepathy, meet me up at the spot, I'll be sending over the chauffeur. Rich nigga, breads they popping up like a toaster. Nobody come close to me and you together. Step under my umbrella, we'll make it through any weather, except when I make it storm. Sex in the greatest form, then hibernate under my body. And yep, I keep you warm at in a chinchilla. She know I beat it up like the thriller in Manila. Flying my private jet to villas in Anguilla. Then throw you on the grill, that's cause seven days a week, you're my five course meal for real. Tonight, John Legend, aangevraagd dus door eh, Peter. En mocht je zelf suggesties hebben, dan, eh, eh, dan kan je bellen met René, toch René? Ja, kijk, die neemt de telefoon op en <laughs> dat doe je dan op 0800-1121. En nou, dat mag met een mooi verhaal, maar vooral met mooie muziek. We zijn op zoek naar leuke liedjes. En Remco, die, die belde, die kon niet aan de telefoon komen... want die was stiekem aan het bellen. Hij was aan het werk. En die zei van, hé hey, Luc, kun je misschien de kick draaien met Simone? Simone, Simone me nooit weer staan. Altijd in rood gekleed, ik wil met haar een date, ze heet Simona. mną Simone. Ja, ik zou alles doen voor de gemeente van mijn Simone Simone Als ik het lef eens had, ja zou Simone mij dan belonen me nooit in staan. Leuk liedje en uh, ze gisteren, de kick, op Lowlands um, in uh, de India-tent. En eh, dat schijnt heel erg tof te zijn geweest. Ik heb het zelf niet gezien, maar ik hoorde echt alleen maar goede verhalen van mensen die zeiden van... Oh, dat was goed, joh. Dat was echt heel goed. We draaien jouw muziek deze nacht en deze is ook aangevraagd. De Crash Dash Dummies. Mm-hmm. Once there was this kid who got into an accident and caught come to school. But when he finally came back... his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his soul. couldn't quite explain it? the Crash Test Dimension. Hmm, hmm, hmm, We zijn vanmiddag de straat op gegaan met één hele simpele vraag. Wat wil jij graag horen? Iets van Hartwell, wel, maar. Soweto. Ik vind het wel mooi. Sky and Sand van... Uh... Paul Kalkbrenner. Ja. Paul Kalkbrenner? En waarom die? Ja, het is gewoon een heel gaaf nummer. Het is lekker, het is zomers en eh, het heeft gewoon een mooie beat erin. nighttime, when the world is at its rest, you will find me in the place I know the best. Dancing, shouting, flying to the moon. Don't have to worry, cause I'll be come back soon. hebben een beetje mooie muziek aan het draaien. Midden in de nacht, in de vroege ochtend. En het is toch zo'n plakkerige nacht. Misschien ben je wel net wakker geworden. En denk je van, oh, even, wakker, even rustig wakker worden. Nou, dat kan met deze plaat heel erg goed. Paul Kalkbrenner, we hadden een kleine discussie of dit nou techno is of minimal. Doet er ook niet zoveel toe. Het is gewoon mooie muziek. En eh, je kunt er zelf nog eentje aanvragen via 0801121. Dat is een telefoonnummer, hè? 0801121. Giel, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het? Uitstekend. Ik ben wel een uur wakker, denk ik. <laughs> al, wakker of nog wakker? Uh, al wakker. Ja, het is te warm, hè? Ja, ja. is dat. Het is echt, echt heel heel te blij dat ik geslapen heb. Wel. <laughs> ja, dat het in ieder geval een beetje gelukt is nog eh, vannacht. Ja, ja, ja. Ja, ja. het, zijn, het zijn echt van die nachten, dan moet je eigenlijk, eigenlijk wil je wel de hele nacht opblijven. Maar ja, dat kan natuurlijk niet. Dus ja, ik, ben, ik van ook terug van vakantie. Ik heb een bootreis gehad eh, met een oh. schip, op, op een schip. Oh, lekker. De prins Willem-Alexander naar, naar Duitsland. Ja. Plaatsen afgelegd elke dag hebben we mooi weer gehad. Eh, oh. Elke dag op het dek. En af en toe bij plaatsen afgelegd. Ik heb helemaal geen jas of vest nodig gehad. Lekker zeg. Dus eh, ze te gek was dat. Dat kunnen ze niet meer afnemen. <laughs> nee, nee. Dat kan, eh, dus lekker op een boot uh, zitten dan. Dan nou ja. Lekker zonnebaden. Dan weet je, wat je, dan weet je dat je hebt gevaren. Ja. Op zo, ik, ik heb voor het, voor het eerst op zo'n op zo'n schip gevaren. Waar, waar, waar, was je aan het varen? Waar voer je? Uh, van eh, Arnhem naar Düsseldorf. hoewel ja, naar andere plaatsen. Eh, we zijn Düsseldorf eerst, eerst even afwezen leggen maandags. En dan eh, uiteindelijk, geloof ik, bij Bopaard. Mhm. En dan weer en dan naar, kijk, Düsseldorf... Um, heet het andere? Keulen? Nee, Keulen, ja, Keulen is ook wel geweest. Andere nacht, andere nacht hebben we gehad. En dan Bopaard en dan bij Keulen. Hoewel Keulen druk is, vond ik het toch een machtige stad. hoewel ik blind ben, aardig ik toch de sfeer eh, van in. Het is voor mij net als Rotterdam is het. Ja. En, eh, uiteindelijk bij uh, Düsseldorf stapten we uit. En zijn we in een collectieve bus naar Lunter gegaan. En vandaar heb ik mijn vervoer naar mijn woonplaats samen met mijn vriendin wezen regelen. Ach. En, ehm, maar ja, ehm, het is maar wat dat toepas wat varen of betreft. Ehm, ik vroeg om Surf City. Ja. Het, het ging ja, toen ik acht was, 1963, vond ik het al een eh, lekker nummer. Maar het is heel vaak opnieuw uitgebracht. En in 1986, 87 was er een uh, eh, surfen weekend met uh, watersportweekend. Maar surfen. Maar van het surfen bracht ik natuurlijk weinig terecht. Ik was, het was meer ging ik op mijn gat dan dat ik echt bleef staan. <laughs> Ja. Want ik ben, ben lang en het vraagt dan wat van je evenwicht. Ja, zittend surfen zou ook <laughs> theoretisch <laughs> kunnen. ja, dat is lang niet zo leuk natuurlijk. Maar nou ja, kijk, het is voor mij dan praktisch dan. Ja. Eh, en eh, ja, goed, het, het, lied op zich, ja, het volkslied van de watersport. Maar net als het Wilhelmus is uh, dit een zeer indirecte tekst. Want de eerste couplet, het gaat over... Uh, nou ja, voor, voor zo'n zo strandwagentjes en woody. En als, ja, daar, daar kan je alles mee doen. Je alles, er zitten geen portieren aan, maar kan alles... En ja, als die, woody kapot, als die woody kapot is, is er ook niks aan de hand. Dan kun je nog is er altijd nog een surfplank. Dan kun je ook nog, ook nog eh, surfen, surfen als dans. Dus, <laughs> En, ja, maar ja, two girls for every boy. <laughs> Ja, is, goed, een, een, vriendinnetje om ermee te surfen, op, op het water te gaan. En, een vriendinnetje om ermee te dansen. Nou ja, goed, eh, <laughs> een beetje neutraal bekijken. <laughs> ja, zo was die surfmuziek toen, hè, in die tijd. Eh. Je, moet, je moet het breed zien. Eh, het hoeft, niet, je hoeft niet te veel achter te zoeken. nee, nee, nee, precies. Nee, dat is vrij duidelijk allemaal inderdaad. Nou, we hebben hem gevonden, hoor. Dus we gaan hem draaien. Van, van Jan en Dean is het, hè? Jan en Dean Jan en Dean ja. Ja, ja, ja echt zo'n oude pioniers in de, in de surfmuziek zijn het. Oh, ja, twee van die krullenbollen. <laughs> Mm, ja, ik was er toen ook. Ik zie het. Hey Giel, ik ga hem draaien, dankjewel. En nog eh, genietig even na van de vakantie. Oké, dankjewel. Dankjewel, hè. Eh, Surf City is van Jan en Dean. Jan en Dean, eh, Surf City. Dus eh, als je nog wat eh, plannen nodig hebt. Ik zou gaan surfen. René is ook van de regie, die zijn surfen is zo leuk. Ik heb het dus nog nooit gesurfd. Maar ik zou graag een keertje willen kitesurfen. En dan denk ik ook wel dat ik heel goed kan worden. En dat ik dan mee kan doen aan de Olympische Spelen. En dan ook goud kan winnen. En dan dat ik dan ook een soort Dorian van Rijsselbergen ben. Ik denk dat dat wel moet lukken. De nieuwe Shining is aangevraagd. Can't make up my mind. I've done nothing to prevent myself from slowly breaking down. I don't know when to stop or to begin. Unlike everything I do, this one proves to be too hard to figure out for me. And I let the river carry me to wherever it may take me. Too many questions remain unsolved, and I wonder why. God knows I'm in desperate need of some kind of clarity, but I just can't make up my mind. But I just can't make up my mind. Oh, I got all the answers And I know how to fix this. And how come I never get around? really doing it. And too many choices to make, and time is slipping away from me. Me and I don't see eye to eye. And I let the river carry me to wherever it may take me. Too many questions remain unsolved, and I wonder why. God knows I'm in desperate need of some sort of clarity but I just can't make up my mind. But I just can't make up my mind. If I could just make up my mind. just make up my mind. Komt gewoon uit Nederland dit, hè? Ja. Het is een Nederlandse eh, flinke rockband. Die een keer een ballad hebben gemaakt. En boem! Meteen een dikke hit. Can't Make Up My Mind van The New Shining hier op Radio 1. Je luistert naar 4-7. We zijn bezig met Crack the Playlist. Dat betekent dat niet ik die de muziek samenstellen, niemand hier de muziek uitkiest, behalve jij. Heel simpel eigenlijk. Je kunt bellen 0800-1121 als je denkt van... ik heb wel een mooie zondagochtendplaat die ik graag zou willen horen. En Bart die heeft er eentje. Goedemorgen Bart. Ja, ik heb een hele mooie van, eh, wat mij betreft, eh, een van de beste eh, nieuwe acts van na 2000. Dat is Jam. Ja. Dame uit Wales. Ja. En ze maakt de allermooiste producties die eh, nou, sinds echt 20, 30 jaar zijn gemaakt. Het is zo vreselijk ja? waarom is dat zo mooi dan? Want het, is een, het is een meisje die, die niet heel erg flink is doorgebroken. In Nederland niet, nee, maar in Amerika en Engeland des te meer. Ja, ja daar, daar is echt eh, ontzettend populair. Oké. Waar, waarom is zij zo goed? omdat ze onwijs... Eh, nou, ze maakt hele goede muziek. Eh, gewoon echt, ja, ik vind het bijna niveau Beatles, hoor. En eh, vooral de producties, die zijn zo... Ik zou iedereen aanraden een koptelefoontje op te zetten. Het is zo onwijs goed qua productie. Het is echt helemaal geweldig. Ja, ik denk dat heel veel mensen haar kennen van het liedje W. Uh, dat, dat is een kleine hit geweest hier. Ehm, maar jij hebt een ander plaatje wat je wil horen, geloof ik, Ja, klopt. Ja. Dat is, alles wat op de album staat, het is gewoon beter dan die singeltjes die zijn uitgebracht. Die zijn wel vrij commercieel. Ja. Maar ehm, nou, dit, dit, is gewoon heel mooi. Het begint ook met... Het is echt helemaal perfect voor deze avond. Voor een, eh, je, wa je waant je op een eiland. Ja? Oh, ja. gewoon Een, een, mooi eiland, hè? Niet zo'n... Eh, niet zo'n gewoon echt een tropisch eiland. Uh, ogen dicht en, en genieten maar. Juist. Oké. Nou, dat ga ik dan maar eens proberen. Wish I wil je horen, hè, van Jam. Heel graag. Ga ik draaien. Dankjewel, Bart, hè, voor je suggestie. hoi, hoi. hoi. Mooi liedje hoor, daar had die Bart al gelijk in. Jam, Wish I. Je luistert naar 4-7 hier op Radio 1 nog een paar minuten te gaan. En dan mag Christian Bonenbakker zijn, eh, zijn nieuws weer voorlezen. In de tussentijd zijn we op zoek nog naar... Nou, ik zeg één plaatje. Dan hebben we het wel. Dus als je nog een suggestie hebt, laat het maar weten. Deze plaat kwam eh, niet door één, niet door twee, niet door drie, maar door heel veel mensen binnen. Andere liedjes van Bob Marley ook. Ik heb ze even samengevoegd en uiteindelijk kwamen we uit bij Jam in Bob Marley hier op Radio 1 in Crack the Play. En jammen hier op Radio 1. Je luistert naar 4-7. Een plaat die ontzettend vaak is aangevraagd deze nacht. Is deze. Zomerhit van dit jaar. that's a party. sprong de zanger van Will and the People het publiek in tijdens Lowlands... en landde die bovenop een meisje en dat meisje die was, lag knock-out en moest naar het ziekenhuis toe eh, schrikken. Iedereen in paniek tijdens het optreden. Uiteindelijk is het goed gekomen, gelukkig. En eh, is het meisje ook weer teruggegaan naar Lowlands... na een nachtje in het ziekenhuis te hebben gelegen. Het was een, bijzonder optreden op Lowlands van Will and the People. Je hoorde ze met eh, Lion in the Morning Sun. Tot zover Crack de Playlist voor vandaag. Volgende week weer gewoon een nieuwe, dus het komt helemaal goed. Eén plaatje nog te goed en die is van Dusty Springfield. Son of a Preacher Man, hier bij Radio 1. Zometeen het laatste uur van 4-7 Onder andere Ferdinand en voetbal. Billy Ray was a preacher's son. And when his daddy would visit, he'd come along.